12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan niet door. Die zouden op 7 mei beginnen. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen... of leerlingen geslaagd zijn of niet. Schoolexamens worden gedurende het jaar afgenomen... en bepalen normaal gesproken de helft van het eindcijfer. besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen. Doordat de centrale schriftelijke eindexamens worden geschrapt... hebben de scholen volgens minister Slop nu tot begin juni de tijd... om door te gaan met de schoolexamens. Leerlingen die op basis van de resultaten zakken... kunnen in de zomer herexamen doen. De Rooms-Katholieke Kerk schrapt alle vieringen tot en met Pinksteren. Dit jaar valt Pinksteren op zondag 31 mei en maandag 1 juni. Eerder schrapte de kerk alle bijeenkomsten op zaterdag en zondag. Nu komen daar ook de publieke vieringen door de week bij, ook die in kleine kring. Bruno Bruins heeft voor het eerst gereageerd sinds hij vrijdag stopte als minister voor Medische Zorg. Op Twitter schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle berichten, bloemen, tekeningen en attenties. Hij noemt de reacties hartverwarmend. Bruins legde vorige week zijn functie neer vanwege oververmoeidheid. Philips schroeft in de VS de productie van beademingsapparatuur op. Maar het is onzeker of die apparaten ook aan Europese landen kunnen worden geleverd. President Trump heeft een wet van stal gehaald die hem het recht geeft de apparatuur in eigen land te houden. Philips zegt in gesprek te zijn met de VS in een poging er samen uit te komen. Asterix-tekenaar Albert Uderzo is overleden. Zijn schoonzoon laat weten dat dat is gebeurd in zijn slaap... en dat hij niet is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Uderzo stopte negen jaar geleden met het tekenen van Asterix... Hij was 92 jaar. Het weer, in het noorden en westen wat sluierbewolking. Verder bijna overal zonnig. 10 tot 12 graden wordt het bij een matige zuidoostenwind. Morgen ongeveer hetzelfde. Pas in de loop van vrijdag neemt de bewolking langzaam toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De N194 Heerhugowaard-Hoorn is in beide richtingen dicht tussen Spierdijk en Berghout door een ongeluk.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 Hey kids, spelling is fun. Girl, there ain't no I T, but you know there is on me. Strike the band one, two, three. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no I T, but you know there is on me.